Je hoort haar advocaat. Het is toch wel een verrassing, omdat Nederland natuurlijk eigenlijk dit al veel eerder had kunnen doen en zich daar telkens zo tegen verzetten ik denk het feit dat andere landen het inmiddels wel hebben gedaan... en Nederland heel veel kritiek heeft gehad, ook van de VN... op het feit dat zij het nog niet hadden gedaan... dat dat toch ervoor heeft gezorgd dat Nederland nu ook heeft beseft... dat het de mensenrechten moet respecteren. Het is voor het eerst dat Nederland een uitgereisde volwassene terughaalt... uit voormalig IS-gebied. De drie kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming. Voor het eerst sinds oktober vorig jaar liggen er minder dan duizend mensen met corona in het ziekenhuis. Het zijn er 998 om precies te zijn. Ook het aantal besmettingen blijft dalen. Vanmorgen werden er 1596 nieuwe besmettingen gemeld. En dat zijn er dik 500 minder dan gisteren. Een man van 55 uit Utrecht is gisterochtend opgepakt op Schiphol. Toen de marechaussee zijn auto doorzocht, vonden ze een doorgeladen vuurwapen. Ook in het huis van de man werden wapens gevonden, twee boksbeugels en een taser. Om 6 uur speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd voor het EK voetbal. In Enschede is Georgië de tegenstander. De aanloop naar het EK verloopt voor Oranje verder van vlekkeloos. Zo ligt de speelwijze van bondscoach Frank de Boer de spelers nog niet echt. Toch maakt Frenkie de Jong zich geen zorgen. We hebben natuurlijk lang niet samengespeeld. We komen allemaal uit verschillende situaties. We spelen een nieuw systeem wat wat tijd nodig heeft. Dus ja, en dan een oefenwedstrijd. Ik denk dat we daar ons niet zo druk om moeten maken. Het is, ja, uiteindelijk is het gewoon om te oefenen en moeten we zorgen dat we 13 juni eh, goed zijn. Want dan is de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Oekraïne. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 7 graden. Morgen maandag maximaal 24 graden. Landinwaarts wat stapelwolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. Je hebt daar 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 la la la. A summertime and the living is easy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 baby.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 much more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 心。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 on the 9 is Zon, Zee,